Jobboot met het NOS Journaal. Steeds meer Nederland. Meer dan 40% verwacht dat het slechter zal gaan de komende tijd. Begin dit jaar was een kwart negatief over de economische toekomst. Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt verder dat Nederlanders zich ook druk maken over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De kwaliteit van de gezondheidszorg is ook een punt van zorg. Veel ondervraagden noemden specifiek eh, de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. In Birma heeft de regering onverwacht besloten de bouw van een dam door een Chinees bedrijf op te schorten. Het stilleggen van de bouw is opvallend. China is de belangrijkste strategische partner van het internationaal geïsoleerde Birma. De pro-democratische oppositie en milieuactivisten hadden tegen de waterkrachtcentrale in het noorden van Birma geprotesteerd. Ze zijn bang voor onder meer de ecologische gevolgen en de gedwongen verhuizing van zeker 12.000 mensen. De burgemeester van de Utrechtse gemeente De Ronde Veen is opgestapt. Burgemeester Burgman heeft die beslissing genomen naar aanleiding van een dreigende strop bij twee grote bouwprojecten in Wilnis en Meidrecht. De gemeente dreigt daar 15 miljoen euro mis te lopen. Burgman vindt dat ze eerder een onderzoek had moeten instellen en trekt daar haar conclusies uit. Staatssecretaris Steven wil niets veranderen aan het systeem van verklaringen omtrent het gedrag. Volgens de Tweede Kamer komt het relatief vaak voor dat jongeren vanwege een vrij licht vergrijp niet zo'n verklaring krijgen, terwijl ze die wel nodig hebben voor een baan of een stage. Teven zei dat het in de praktijk wel meevalt. Hij wil jongeren beter gaan voorlichten. Cabaretier Herman Vinkers krijgt dit jaar de Groenman Taalprijs. Dat is bekendgemaakt door het genootschap Onze Taal. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een mediapersoonlijkheid die op een goede en creatieve manier met het Nederlands omgaat. Eerdere winnaars zijn onder andere Jan Mulder en Paul Witteman. Het weer zonnig na zomerweer. Het wordt 21 graden op de Wadden tot gemiddeld 25 in het binnenland. Ook in het weekend zonnig en warm. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda 3 kilometer. Bij Gouda is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht. Nou, even verderop is er ook een ongeluk gebeurd bij Nieuwebrug. De file begint net na het ongeluk met de vrachtwagen bij Gouda tot aan Nieuwebrug 6 kilometer, maar hier is de weg weer vrij. Door de files op de A12 loopt het natuurlijk ook vast op de A20 vanuit Rotterdam, 6 kilometer verknopend knooppunt Gouwen.